Zes uur. Dit is Renate Evers met het NOS. De huiseigenaren die hun hypotheek helemaal hebben afgelost... gaan er financieel niet op achteruit, dat zegt staatssecretaris Snel. Alleen mensen met een huis van meer dan een miljoen... gaan volgens hem in hun portemonnee voelen dat een belastingvoordeel wordt geschrapt. Een aantal partijen noemt het schrappen van het voordeel een aflosboete. Huizenbezitters zouden worden gestraft voor het aflossen van hun hypotheekschuld. In het centrum van Amsterdam is een dode gevallen bij een schietpartij. Twee mannen raakten zwaar gewond. Rond één uur hoorden omwonenden harde knallen op straat in de buurt van het Scheepvaartmuseum. Over de achtergrond van de schietpartij kan de politie nog niet zeggen. Er is niemand opgepakt. Later vanochtend komt de politie met meer informatie. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in Leeuwarden blijft de PvdA de grootste partij, ondanks verlies. In de twee andere Friese gemeenten waar gisteren is gestemd blijft het CDA de grootste. In de Groningse gemeente Westerwolde en in het Gelderse Zevenaar wordt een lokale partij de grootste. Inwoners van 14 gemeenten konden al naar de stembus omdat ze vanaf 1 januari in een fusiegemeente wonen. Een groep bekende historici, hoogleraren en schrijvers wil niet dat de muur van Mussert in Lunteren wordt gesloopt. Ze hebben een brandbrief gestuurd aan Politiek Den Haag. Die is ondertekend door onder andere schrijver Geert Mak, kunstenaar Armando en historicus Maarten van Rossum. Bij de muur hield de NSB grote bijeenkomsten. De muur staat nu op het terrein van een camping en de eigenaar wil hem slopen. Het weer wisselend bewolkt, met in de ochtend kansen op buien. In de middag klaart het weer op. Het wordt zo'n 14 graden. Vanaf morgen is het een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John van de ANWB.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 Uit ieder ze kraaien is de rijkdom van het veld. Het uur haast 1500, een naaie heerskepaar. Ze boeren met toender, ze bleven altijd vrij. De zon schiet al nieuwe is nog Dat ik men haar bijgebracht had. Maar hij droeg, droeg, droeg, dat ze naar binnenkomen mat.